7 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen huizen in Den Haag zijn ontruimd vanwege een grote brand. De brandweer kreeg vannacht een melding. Toen ze aankwamen bleek dat de vlammen al naar meerdere huizen waren overgeslagen. Inmiddels staat ook een moskee in brand. Voor de zekerheid is het hele huizenblok ontruimd, ziet deze verslaggever van Omroep West. Ik heb al dames in de ochtendjas voorbij zien lopen, mensen die ook verward zijn. Eh, omdat ja, eh, ze zijn uit hun huis, maar ze zijn ook bijvoorbeeld aan de achterkant staat de meneer al een tijdje ja, bijna met een emmertje zijn auto nat te houden, want die maakt zich ook wel zorgen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Brandweercollega's uit de hele regio helpen met blussen. Daar zijn ze voorlopig nog wel een tijdje mee bezig. In Westbroek, een dorp in Utrecht, was gisteravond een stille tocht voor twee jongens die bij een scooterongeluk zijn omgekomen. Honderden vrienden en familieleden herdachten Tim van 18 en Sven van 16. De twee vrienden reden bijna twee weken geleden op een scooter toen ze van de weg raakten en in de greppel belanden. Ze raakten zwaar gewond en overleden in het ziekenhuis. Nederlanders krijgen nog altijd te veel zout en suiker binnen, zegt het RIVM. De overheid maakte jaren geleden afspraken met de voedingsindustrie om minder te gebruiken. Maar dat heeft nog niet veel opgeleverd. Volwassenen krijgen gemiddeld per dag een half gram minder zout binnen... En bij suiker gaat het om 7,5 gram. Dat zijn twee suikerklontjes. De verdachten van de zware overval in Amsterdam zijn allemaal Belgen of Fransen. Gistermiddag werd een goudtransport in Amsterdam overvallen. politieachtervolging eindigde in een weiland bij Broek in Waterland. Daar werd over en weer flink geschoten. Eén verdachte kwam daarbij om het leven. Jord-verslaggever Youssef Abjai. De daders hadden het onder andere gemunt op goud en diamanten. Er zou voor mogelijk 50 miljoen euro aan waarde in de wagen hebben gezeten. Er zijn inmiddels zeven verdachten opgepakt. Het weer, is mistig, dus let op als je de weg op gaat. Straks een mix van zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 15.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 Tientallen woningen in de Schilderswijk zijn ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Afspraken tussen de voedingsindustrie en de Nederlandse overheid... om minder zout en suiker te gebruiken... hebben maar beperkt effect gehad, zegt het RIVM. Sinds 2014 krijgen volwassenen gemiddeld per dag... een halve gram minder zout en twee suikerklontjes minder. In Belgisch Limburg zijn 250 agenten en 90 militairen ingezet... bij de zoektocht naar de voortvluchtige militair Jurgen Konings. Die zou hebben gedreigd met gewelddadige acties tegen virologen en de overheid.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 holding me. Feel like they are controlling me, more than me. Oh, me, oh, oh, oh, your eyes take over me, they holding me. Feel like they are controlling me. Yeah, break it down. I don't mean no disrespect, easy.